Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet trekt een bak geld uit om jongeren weg te houden uit de drugswereld. De minister komt jaarlijks met een bedrag van 82 miljoen euro, omdat ze zich grote zorgen maakt. Nou, het is, lijkt vaak heel erg onschuldig dat een jongen, vaak van echt hele jonge leeftijd, hè, 10, 11, 12, hoort van: hey, wil je even dit pakketje voor me wegbrengen? Of ehm, als ze iets ouder zijn, wil je me even daar naartoe rijden op de scooter, even op mij wachten? En dan weet je dat een jongen daar aan het wachten is, hoort hij een paar schoten, vervolgens springt iemand achterop en kom je later achter dat je opeens onderdeel was geworden van een liquidatie of van een afrekening. Om dat te voorkomen krijgen 15 gemeenten nu geld, waaronder Amsterdam, Arnhem, Breda en Den Haag. Zij moeten zelf plannen maken maken voor de meest problematische wijken. Later dit jaar kunnen meer gemeenten geld krijgen. Er zijn celstraffen geëist tegen studenten die betrokken waren bij een dodelijke ontgroening in België. Sanda van 20 kwam eind 2018 om het leven. Hij moest uren in een ijskoude put zitten, zoute visolie drinken en levende goudvissen doorslikken. Toen hij bewusteloos werd binnengebracht op de eerste hulp was hij zwaar onderkoeld. 18 verdachten kregen gisteren hun eis te horen, vertelt deze verslaggever. Ze hebben ook gezegd ja, dat voor hen eh, alle betrokkenen schuldig zijn... omdat ze allemaal goed wisten hoe die doop zou verlopen. Er was een uh, doopdraaiboek opgesteld. De voorzitter van de studentenvereniging gaat vijf jaar de cel in... als het aan het Belgische OM ligt. De leider van de ontgroening ruim vier jaar. En tot nu toe zijn ongeveer een miljoen mensen in Oekraïne via vluchtroutes weggekomen. Dat zegt de vicepremier van het land. Ze zegt ook dat er 250 Oekraïense militairen en burgers door de Russen zijn vrijgelaten. En mensen in Barneveld worden morgen op een niet al te subtiele manier wakker gemaakt. Het is daarvoor jongeren traditie om op de ochtend van Koningsdag de brommer uit de schuur te trekken en door het dorp te knetteren. Daar is niet iedereen even blij mee. Deze jongens gaan morgenochtend toch gewoon op pad. Nou, het is gewoon leuk dat je met de eh, brommen zo eh, iedereen een beetje wakker kan maken. En sommige mensen ja, die klagen, maar ja, het is maar twee uurtjes en dan eh, zijn wij weer weg natuurlijk. Je leest wel echt naartoe, ja. Gewoon de lol die je met elkaar hebt en eh, het geluid, het is gewoon geweldig. En eh, hoe je ruikt erna, dat is perfect. Een en al plezier hebben we eh, met z'n allen. En je krijgt het weer nog soms zon en soms ook wolken vandaag bij een graad of 13. In Limburg is er kans op een enkele bui, maar verder is het overal droog. Morgen op Koningsdag, dan zijn die buien weg en wordt het ook iets zachter. 13 tot 16 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 West richting Zaanstad staat nog file bij Amsterdam Sloterdijk 4 kilometer met 20 minuten vertraging.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 queen. Said I was your everything. Promised me that you would never cheat on me. But I found a number on the floor, and I won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me, yeah. claimed to be was a lie, lie. Why did you lie to me? You've been creeping, sneaking, sleeping with another. Mister, it's time to leave. So bye. estás puesta para beber, si estás puesta para beber. Dime si me sigues, nos vamos pa'l hotel. Pero en la primera pa' ti no hay un top ten. And I'm rolling with a couple of people I know well. No, I can keep a secret, you know that I won't tell. Tu blanquito pelirrojo. ritme van Zandvoort.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 Tot nu toe konden ongeveer een miljoen mensen in Oekraïne via een vluchtroute wegkomen. Volgens de Oekraïense vicepremier zijn er ook zo'n 250 Oekraïense militairen en burgers door de Russen vrijgelaten. Het kabinet gaat jaarlijks 82 miljoen euro uittrekken voor het beschermen van jongeren tegen drugscriminelen. Die worden soms al op tienjarige leeftijd geronseld. Het geld gaat naar 15 steden waar veel problemen met drugscriminaliteit zijn. De Amerikaanse politie heeft beelden vrijgegeven van acteur Alec Baldwin... die tijdens een filmrepetitie een pistool op de camera richt. Vlak daarna zou het wapen afgaan. Cameravrouw Halina Hutchins kwam daarbij om het leven. Het weer in het zuidoosten, mogelijk nog een bui, verder droog en af en toe zon bij 12 tot 14 graden. want that. Thank you. the Mary Jane abusers, the ones that choose to be losers.